uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Istanbul hebben zes mensen een levenslange celstraf gekregen... voor hun rol bij een aanslag op het vliegveld van Istanbul in 2016. Bij die aanslag op Atatürk bliezen drie terroristen zichzelf op. Dat kostte aan 45 mensen het leven en zeker 160 mensen raakten gewond. Zes verdachten werden veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen de 6 en 12 jaar. En anderen kregen straf voor hulp aan een terroristische organisatie. In totaal stonden 46 verdachten te de verdenking ging direct uit naar islamitische staat destijds... maar de verantwoordelijkheid is nooit officieel opgeëist. De Britse premier May heeft Stephen Barclay aangewezen als opvolger van de opgestapte Brexit-minister Raab. Barclay was staatssecretaris op het departement van Volksgezondheid. Hij heeft bij het referendum van 2016 voor de Brexit gestemd. Raab stapte gisteren op omdat hij de Brexit-afspraken ondermaats vindt. Barclay zal zich niet bemoeien met het overleg met de Europese Unie. Dat houdt mee in eigen hand. De nieuwe minister moet er vooral op toezien dat het land zich goed voorbereidt op de brexit. En hij moet ervoor zorgen dat een meerderheid in het parlement de deal steunt. Het Lagerhuis stemt in december over de brexit-afspraken. Het Witte Huis moet CNN-journalist Jim Acosta weer toelaten. Het heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Acosta's accreditatie was ingetrokken... nadat hij het aan de stok had gekregen met president Trump op een persconferentie. CNN stapte naar de rechter omdat de omroep vond dat de persvrijheid werd aangetast. De rechter stelde dat het onduidelijk is of de juiste procedure is gevolgd... en besloot daarom dat de perskaart moet worden teruggegeven. Het weer, helder vanavond en vannacht. Op veel plaatsen lichte vorst. In het oosten kan het lokaal min 4 worden. In de loop van de nacht kan lokaal een mistbank ontstaan. Morgen is het zonnig en dan ligt de temperatuur rond de 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 The one and only DJ Dion Sydney. be here in the please won't you save me? You gotta come back and save me. Help me, please. You gotta come back and save me. Oh, please won't you save me? You gotta come back and save me. boom boom Zaddy skibbity Zum zum boom boom boom boom, Zum zum zum zum boom boom boom boom boom Skibbity pop pop Skibbity wop pop pop Skibbity wop pop pop pop pop Skibbity wop pop pop pop pop pop pop pop pop Skibbity pop pop Skibbity boom boom boom boom boom boom, zum zum Zaddy skibbity boom boom boom boom boom, Pop pop boom boom Skibbity pop pop strong beliefs.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 Volgende week vrijdag slaan we even een weekje over. Maar niet getreurd. Als het niet heftig gaat sneeuwen, ja, is zeggen het, hè. Dan zijn we gewoon weer bij je. Ik zorg gewoon dat de sneeuw van de dag klettert.